Het is de tweede medaille die de Tsjechische op deze Spelen binnenhaalt. De Duitse Stefanie Beckert pakte het zilver en het brons was voor Clara Hughes uit Canada. De Nederlandse vrouwen Jorien Voorhuis en Elma de Vries werden tiende en elfde. Schaats- en sportcentrum De Uithof in Den Haag is afgelopen avond ontruimd vanwege een gesprongen ammoniakleiding. Op het moment van het lek waren er ongeveer 30 mensen in het complex. Twee mensen moesten behandeld worden door ambulancepersoneel. Volgens de brandweer is de situatie onder controle. Rond het complex hangt een sterke ammoniaklucht. Minister Rauwvoet vindt dat de minimale afstand tussen een coffeeshop en scholen moet worden vergroot en dat dat in de wet moet worden vastgelegd. Hij wil dit punt vast op de agenda zetten voor een nieuw kabinet. Rauwvoet zei dat op een ChristenUnie-bijeenkomst in Amsterdam. CDA, PvdA en ChristenUnie hadden afgesproken dat er geen coffeeshops mogen zijn binnen een straal van 250 meter van een school, maar Rauwvoet vindt die afstand nog te klein. Hij wil laten uitzoeken welke afstand haalbaar is. Op Cuba zijn tientallen tegenstanders van het bewind opgepakt of onder huisarrest geplaatst. Dat is gebeurd na de dood van een Cubaanse dissident. De 42-jarige Orlando Zapata stierf vannacht in de gevangenis na een hongerstaking van 85 dagen. De Cubaanse regering zou willen voorkomen dat er ongeveer 30 sympathisanten naar de begrafenis komen. Terreinwagenmerk Hammer is ter ziele. Fabrikant General Motors heeft bekendgemaakt dat de geplande verkoop van Hammer aan het Chinese bedrijf Tengtsong niet doorgaat. Volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de deal geblokkeerd. De overname van het benzineslurpende automerk zou indruisen tegen de overheidsplannen om de luchtvervuiling terug te dringen.